Vijf uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Waarschijnlijk wordt de zendmast bij Lopik vandaag weer in gebruik genomen. Dat verwacht eigenaar Novek. Vrijdag woedde er een brandje in de mast en nu worden nieuwe kabels aangelegd. Veel radiozenders zijn in Midden-Nederland niet via de ether te beluisteren. Na het wegvallen van de zendmast in Smilde wordt ook in het noorden aan een oplossing gewerkt. Daar wordt een noodzendmast gebouwd. De versplinterde oppositie in Syrië heeft zich verenigd in een 25-koppige raad. Daarmee willen de partijen met één mond tegenwicht bieden aan president Assad en hervormingen eisen. De organisatie heet de Nationale Raad van Verlossing. Vrijdag waren de grootste betogingen in Syrië sinds het begin van de opstand in maart, zegt de oppositie. Bij de Venezolaanse president Chavez zijn geen uitzaaiingen van kanker gevonden. Dat zei hij kort voordat hij op het vliegtuig naar Cuba stapte... waar hij chemotherapie zal ondergaan. Na de bekendmaking dat hij voor een tweede behandeling naar Cuba zou gaan... werd gespeculeerd dat zijn ziekte is verergerd. Maar volgens Chavez zijn er geen kwaadaardige cellen gevonden... sinds vorige maand een tumor werd verwijderd. Hij zei niet hoe lang hij dit keer in Cuba blijft. Chavez heeft een paar bevoegdheden overgedragen aan de Venezolaanse vicepresident en de minister van Financiën. De nieuwe Harry Potter-film heeft ook in Noord-Amerika op de eerste dag van vertoning het omzetrecord gebroken. Deel 2 van Harry Potter en de Deathly Hallows bracht in de VS en Canada omgerekend ruim 65 miljoen euro op. Dat is 14 miljoen meer dan de vorige recordhouder, dat was Twilight Saga New Moon uit 2009. In Nederland ging het slotdeel van de Harry Potter filmreeks al een paar dagen geleden in première. Ook hier werd op de eerste dag een omzetrecord gehaald. Het weer, op de meeste plekken is het droog en zo'n 13 graden. Overdag wisselen bewolking, buien en zon elkaar af. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 47. interessant, joh. Echt helemaal op Wikipedia helemaal in die torens gedoken. Want eh, eh, die toren liggen dus uit. Loop ik. Die doet het niet meer. En eh, vandaar dat we een beetje op gekke plekken te beluisteren zijn. Nou ja, internet sowieso natuurlijk, maar ook op 747 AM. Sorry collega's van Radio 5, maar ehm, wij zijn belangrijker. Uh, <laughs> worden even van afgekikt. <laughs> ja, precies. Ja, dat is ook wat. Nou, maar die mensen die zijn dus gewoon aan het werk. Dat was zondag, of eh, vrijdag was dat. Dus die, mensen zijn daar gewoon aan het werk. En uh, nou, dan knalde zo'n zender neer. En die, hebben, die, zitten, die zitten dus lekker op CFV7 al jaren uit te zenden inmiddels. En dan, uh, ja, dan de baas hier, ik weet niet wie maar die beslist dan van, ja, Radio 1, dat is dan even de belangrijkste zender. Want dat is dus nieuws en sport. En ja, Tour de France moet, moet te horen zijn. Ja, dat moet. <laughs> Ja, nee, maar ook gewoon rampenzenders, dat hoort nou eenmaal wel. En dan, en dan, eh, en dus die liggen er dan gewoon. Dus dan, en dan toen zei de presentatrice ook van, ja, ehm, dit eh, wordt even een andere zender. Dus dan is het zeg maar voor Radio 5 die wachten totdat er ergens een zender is. En dan weten ze dat hebben, als er een zender wegvalt, dan hebben ze extra vakantie. Zij zijn, ja, ja, dus zij, zijn, zij zijn wel altijd zeg maar gewoon de Sjaak. Ja, <laughs> ja of ze zitten nu ook wel misschien wel op internet. Maar ja, eh, Radio 5 is natuurlijk ook een zender voor, eh, gemaakt voor mensen op leeftijd. Dus die, eh, die zitten niet zoveel op internet. Nee. dus dat, eh, Die moeten het met ons doen. Ja, en anders hebben ze... Ja, precies. Dus eh, wat dat betreft eh, is het voor ons misschien wel goed. Hebben we juist heel veel luisteraars. Omdat niemand al die andere zenders kan luisteren. Ja. Dus, en dat is het Radio 1. Ja. verder zit, ik, zit ik dus midden in die torens. En ehm, net al begrepen dat, dat, dat de toren van Goes... en dat zal dan, neem ik aan, ook voor alle andere torens gelden... die kan het FM-signaal niet doorsturen omdat ze gewoon niet hoog genoeg zijn. Je moet zeg maar, eh, eh, ze, ze, gaan dan op zicht, dus net zo ver als die toren kan kijken, als die ogen zou hebben. Zo ver reikt dan dat FM-signaal. Eh, en niet verder. Dat is niet ver genoeg. Nee, dat is niet, nou ja, dan, dan, kun je dus niet heel Nederland oh, doen. Nee, dus dat werkt niet. En dan zit ik, en dan houden we een beetje op over die torens. Maar je hebt dus op Wikipedia heb je dus uh, nl.wikipedia.org. En dan een lijst van torens. En dan heb je een lijst met torens met onbekende hoogte. Dus er is dus een hele lange lijst met, en dat is dus eh, van torens. En ze weten dus niet hoe hoog die torens zijn. Dat is niet, nooit vastgesteld dat is Ja, maar dat, kan toch niet? Dan moet, je, kunt toch gewoon die toren meten? Ze moeten toch wel, als ze zoiets neerzetten, weten hoeveel, wat ze bouwen? Ja, maar je kunt tegenwoordig je, je kunt een hoorspel maken over iemand die een man op de maan zit. En je kunt niet <laughs> meten hoe hoog een toren is. Dat vind ik gewoon raar. Dat is apart. Vind ik gewoon vreemd verhaal. Eh, Vera, jij hebt een eh, bijzondere vrijdag ook achter de rug. Ja. Donderdag was het denk ik al. Nee, het vrijdag. Vrijdag, vrijdagmiddag. Nou, toen was het best aardig weer nog. Dat scheelt. Toen was het mooi weer, ja, zeker. Wat heb je gedaan? Ik ehm, ja, ik, ik heb me laten overhalen. Nee, ik ben naar de Zwarte Cross gegaan. <laughs> ja, en eh, dat is niet echt iets voor jou, vermoed ik zo? Nee, dat is totaal niet mijn eh, festival. <laughs> Klopt. Was het, eh, was het blubberig en, en smerig en zo? Nou, ja, wat je dus zegt, ik had goed weer. Ja. En ehm, nou, ik verwachtte heel veel ranzige, lompe boeren die door de modder rolden. Ja. Nou, ik, dat publiek trof ik inderdaad aan. Mhm. Maar doordat het niet echt ranzig en smerig was, was het allemaal nog nou ja, wat, wat ik, dat modderrollen en zo, dat heb ik toen niet eh, gezien. Oké, nou dat geelde dan nog. Maar je vond het niet zo leuk, hè? Daar. Nee, ja, weet je wat het is? ik eh, ging er eerst naartoe en toen dacht ik van... Nou, ik moet die mensen van me afslaan. Ik wil iemand leuks vinden om mee te praten. Ja. Maar toen bedacht ik me na een tijdje... ja, iedereen is dronken en iedereen die zit aan je. Iedereen wil iets van je. Dus het heeft geen zin om mijn chagrijnige hoofd op te zetten... en eh, te doen alsof ik serieus doorloop. Nee. Dus ik kan maar beter een beetje... Ja, doen alsof ik dronken ben. Nee, dat heb ik niet gedaan. <laughs> Maar me proberen iets meer in te leven in wat die mannen dan leuk vonden. Want nou ja, op een gegeven moment toen, toen was ik dus iemand anders aan het interviewen. Daar zat ik naast. En toen voelde ik opeens iets heel kouds. En toen heeft een andere gast gewoon zijn hele glas bier in mijn broek leeggekipt. Ah, echt waar? Op dat moment. En toen, toen zat ik er wel doorheen. Maar, maar waarom? Gewoon voor de lol? Ja, dat vond hij leuk. Eerst had hij me opgetild en eh, door het terrein... Eh, <laughs> ja. Maar en hoe lang ben je er geweest uiteindelijk? Nou, ik, ik, ik heb er super lang over gedaan om daar überhaupt te komen. Want de rijdt is, dus, dat moet je naar eerst het uh, treinstation lichten voor de Groenlo. Ja. Er rijdt één keer in het uur een trein. Oké. En ehm, toen kwam ik daar aan en toen moest ik met de pendelbus. Maar ik had geen contant geld, dus ik moest e-, eerst pinnen. Dus toen ik terugkwam was de bus al weg. Ja. En ik denk dat ik uiteindelijk twee, drie uurtjes eh, daar rond heb gelopen. Maar ook nog in de persruimte heb gezeten om even... Bij te komen. <laughs> De cultuurshock eh, <laughs> te En, en, dan eh, ben je dan in die pers... Zijn er dan meer mensen die ook, die, die ook zeg maar, zeggen van... Nou, ik moest hier naartoe, <laughs> maar eigenlijk vind ik het helemaal niet leuk. Nou, ik had het idee dat die mensen niet zo herkenbaar waren. Want het was mij vooral doordat ik die plopkap op mijn microfoon had met BNN. Oh ja, die, die, die, die bol die erop zit, hè? Ja, precies. Toen werd er constant geroepen, oh, spuit en slikken, BNN. En oh werd eraan al die spullen getrokken. <laughs> en die andere mensen die hadden het mooi bekeken. Die liepen met de camera een beetje rond. Maar niet eh, met gigantisch grote logo's of zo. Ah, ah, ah. dus ik, misschien dat het daar iets mee te maken heeft. Kwart over zes, dan is eh, je reportage hier te horen in 4-7. Ken jij Fink? Ja, zeker. All Cried Out of Pretty Little Thing? Eh, pretty Little Thing. Ja? Zeker weten? Ja, vandaag wel. Ja, is goed hoor. <laughs> Moet ik even kijken of de muis, muis meewerkt. en tegelijk. Ja, gelukkig. Nou, zometeen Crack the Playlist. Ik weet niet of je eh, Kim Veenstra kent. Dat is een model. En uh, die heeft acht liedjes uitgekozen die zij heel mooi vindt. Zometeen in Crack de Playlist. Kim Veenstra. When she leaves, she's just asking to be followed. When she walks out All she wants is to be left. All my boys say she's just asking for it. And I ain't saying nothing. could stay in, we could do anything that you want. We could do lunch, Soho, or oh, something. Cause when you walked in, all I wanted. talk to that girl whose grace is so rare. Oh, my boys say you won't get her numbers. I ain't saying nothing. I'm sex to die Little Thing. En dat vind ik toch jammer dat ze dan liedjes uitbrengen. In midden in de zomer komt hij ermee. Dat is toch niet normaal? Dan moet je toch lekker in de herfst mee uitkomen met dit. Het past heel goed bij dit weer. Ik wou net zeggen, is ja, ideaal. Ja, maar het is echt eh, uitgebracht aan half juli stuiterende zon. En dan komt hij mhm. aan met zijn depressieve muziek. Ja, het is, vind prachtig hoor, maar het is echt niet het moment hoor. Misschien zag je het al aankomen. Dat, ding, ja, ja, dat zou kunnen. Dat is een vooruitziende blik. Angelique, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heb jij gedaan vanavond? Ik, eh, ik kom net van een festival, <laughs> ja. Metro 54. Eh, Oké, wacht even, voordat je verder gaat. Ja. Eh, het is dus buiten een graadje of 16. <laughs> het regent als de neten. Het waaide. En het was gewoon, was gewoon bagger weer. Ja. Ga verder. Inderdaad. En dat was het ook al toen ik van huis ging. Maar ik denk, nou, ik eh, probeer het toch. Ja. En ik moet zeggen, ondanks de regen was het eh, heel erg gezellig. En wat voor festival was het? Nou, het was een festival op het uh, Belmerplein. Achter daar in de musical en, eh, of de bierhal. Ja. En dat was eigenlijk van allerlei soorten muziek. Soul, reggae, dansal, dubstep. <laughs> reggae. Ja, ja, ik, vind reggae, heel... Ja, dat snap ik wel. Maar ik, <laughs> is toch echt, als het echt geen moment is voor reggae... dan is het wel deze zaterdagavond nee, Nee, dat was het ook echt. Het was echt geen sunshine reggae, inderdaad. <laughs> maar het was in de tent, had je het één overdekte tent dan. Voor de red, dat stond ook iedereen in opgepropt. Ja. En daar was het zo warm dat je eigenlijk wel een beetje in die sferen kwam. Oh. Dus met heel veel verlichting erbij. Maar het is ook echt, ja, ik vind het altijd dapper hoor, dat mensen naar een eh, openluchtfestival gaan. Ja. Je hebt eh, extreme outdoor is toch ook vanavond? Ja vraag me af hoe dat was. Eh. Oei, oei, oei, dat ben je helemaal... Ja, dat is niks. Nee. Dat is toch niet leuk geweest? Dan sta je daar een beetje in de regen te dansen. Ja, nou, dit was ook wel echt... Het is dat er één overdekte tent was. Anders was het echt gewoon helemaal niks geweest. Nee, nee. Maar je hebt nog een redelijk lang volgehouden dan toch? Ja, ik kom direct hier eh, ja, Zo in één keer door. Ja. hey, jouw, eh, jou, luister jij vroeg veel naar de Hoe oud ben je? Ik ben 25. Nou, dan zitten we een beetje in dezelfde generatie wat betreft. Dus dan zou je wel wat ouder, meer oudere radio dan van dan Vera ja, kunnen horen. Ja, dat sowieso. Ik ben niet van de tijd van de podcast. Nee, dat nee, pas later. <laughs> Ja. maar, waar luister je er vroeger naar? Ja, vooral naar met mijn ouders. In de auto, die altijd naar Sky Radio ook toen. 100.7 FM. Eh. Wij maakten vroeger altijd eh, bandjes ook van Sky Radio. Dan namen we Sky Radio op voor vakantie. Nou, dat wou ik dus uh, net <laughs> vertellen. Maar dat deed ik dus met mijn broertje. Want ik had een My First Sony. Ja. En dat nam ik dus een liedje op van Sky Radio. En vervolgens ging ik dan de afkondiging doen op het bandje, nam ik op. En dan ging je weer in de cassettedek en dan nam ik weer het volgende liedje op. En dat was een soort entertainment voor mijn ouders. En die vonden dat allemaal hartstikke geweldig. Ja, ja, nou drie eh. keer denk ik dat ze dat leuk vonden. Ja, nou, ja. die weten het wel. Oh, wat gebeurt hier nou? Dat is bizar. Oh, het gebeurt nooit meer, hè, dit. Is dat die Ja dat op de AM zitten. Crazy shit. Ja, zou dat zo'n AM zijn? Misschien. <laughs> ja, <laughs> ik zou zo ja, ik heb mijn reis maken hoor. Het zou zomaar kunnen. <laughs> ik weet niet hoe dat komt. Nee, echt. don't know. Raar. Ja. Oké, dus eh, Sky eh, Radio. Sky nou Radio met de is bandjes. is het aan de hand? heb ik echt nog nooit gehad met mijn telefoon. Bizar. Ik, ik heb die van mij niet bij. Wie belt mij nou op dit tijdstip ook? Goed. Stop, telefoon. Stop. Kwart over vijf krijgen we dit. Ja, hij doet het. Prachtig. Gelukkig. En nu, waar luister je nu naar? Na 4C, naast 4C? Naast 4 heel vaak <laughs> luister ik ja. Eh, Radio 6 eigenlijk. Oké. Radio 6. En ik luister ook uh, eh, BBC One Extra. Dat is zeg maar het digitale kanaal van BBC met uh, heel veel ja, heeft toen noemen, black music. Mhm. En die hebben echt van alles, ook van dansal en reggae en dus dus, vooral dat eh, soort dingetjes. Ja, en, en luister ik nog meer naar? Ja, eigenlijk, ja, vroeger naar 538 ook wel eens. Ja. Toen ik heel jong was, had ik ook 538 Agenda. En, eh, maar voor de rest was ik eigenlijk heel erg veel van de TMF-generatie. Oh ja, gewoon tv kijken. Ja. Ja, ja nou, dat kan ook natuurlijk. Mhm. Maar dat is nu wel een beetje geweest, hè? Ja, nu is dat... Voor jou, maar ook in het algemeen met TMF. Ja, daar kijk ik Precies. helemaal niet wel meer naar. Voor mij is het gewoon eh, downloaden of radio. ja. Heel goed. Angelique, dankjewel. En uh, zometeen in 4-7, Crack the Playlist. Dat is um, ja, ons moment om heel even eh, het programma uit handen te gaan geven. Kim Veenstra kiest haar muziek uit. Zometeen in Crack the Playlist. I first saw you like an old story From my family tree That was handed down search the dark. Weekends en Maybe Tonight in 4-7 hier op Radio 1. En we hadden het over radio afgelopen nacht, want... Eh, ja, de zender ligt eruit, hè. dat weten we inmiddels wel, eh, loop ik. Maar dat, als het goed is, is dat eh, straks allemaal opgelost... en kunnen we weer gewoon in de auto normaal naar radio luisteren. Maar ik vond ja, ik vond, het was wel gek. Het was, het was, ik, vond ik, wel even, ik vind het wel even leuk eigenlijk of zo. Een beetje, dat je even back to basic. Het gevoel alsof... alsof ja, alsof een beetje primitief allemaal en zo. Moesten, moesten we even eh, heel wat gesleutel en met zendmasten en met frequenties. Het was een beetje, een beetje zoals vroeger, waar mijn ouders wel eens over spraken. Maar goed, ehm, dat allemaal tezijde. Het is tijd voor een topmodel. Crack the playlist. Crack the playlist met Kim Veenstra. Kim, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, hallo. Ja, druk hem, denk ik, met de Amsterdam Fashion Week. Ja, het is heel druk, maar wel uh, gezonde spanningen allemaal. Ja, wat, wat ga je allemaal nog doen deze week of is het, is het bijna eh, afgelopen? nou, ik heb, ja, het is voor mij naar vanavond afgelopen. Ik heb ehm, vorige week afgelopen twee dagen Tony Cohen gedaan. En vanavond doe ik Hunke Muller. Hm, leuk, leuk. Laten we snel gaan doornemen welke muziek je leuk vindt in Crack the Playlist. Ehm, we beginnen, beginnen met The King of Sorrow van Sade. <laughs> ja, Waarom die plaat? Waarom die plaat? Um, wel, ik ben echt eh, opgegroeid met CD. Mijn moeder die draaide dat altijd vroeger. En ik ben echt eh, onwijs fan van haar. En ik ken bijna al haar nummers uit mijn hoofd. Ik heb ook bijna al haar eh, nummers en albums. En ja, dit nummer is voor mij heel belangrijk. Omdat um, ja, die hele songtekst, wat zij zingt, ja, dat, uh, dat heb ik heel lang heb ik dat zo gevoeld, zeg maar. ik kon me er helemaal in vinden. Dus, wat, ja, wat, dus... wat zingt ze dan? Um, ja, ze zingt over van... Uh, um, dat het allemaal een soort van sleur wordt. En um, dat zij het gevoel heeft dat ze steeds haar hoofd boven water moet houden. Ehm, dat ze om zoveel dingen tegelijk moet denken. En dat ze niet weet en dat ze zich afvraagt of bepaalde dingen nog anders worden. en dat ze misschien spijt heeft dat ze bepaalde dingen wel of niet heeft gedaan. Dus ja. En dat, geld, dat gold in ieder geval ook voor jou? Ja, goed. Maar ik vind het nog steeds echt een heel mooi nummer. Dat snap ik. We gaan het rijden De King of Sorrow. Okay. Uh, just playing. Sade, King of Sorrow in Crack the Playlist. Eh, we gaan meteen door, Kim, met uh, Otis Redding en Sitting on the Dock of the Bay. Waarom die plaat? Um, nou, um, ik hou echt eh, heel erg veel van oude soulnummers. En dat is voor mijn gevoel is dat gewoon nog echt muziek. En dit nummer is heel bijzonder voor mij, omdat vorig jaar heb ik meegedaan met het programma Stinkend Beroemd en Dakloos. Mhm. En toen had ik een buddy voor twee dagen. En zijn naam eh, is Jaap. En ehm, ik heb twee dagen met hem opgetrokken en eh, ontzettend eh, leuke tijd met hem gehad. Een emotionele tijd ook. En toen vroeg ik hem, wat is jouw favoriete nummer? En toen noemde hij dat nummer en ik kende het eigenlijk niet. En toen ik thuis kwam naar het programma, toen ben ik het meteen gaan opzoeken op YouTube. En toen ben ik het gaan luisteren en toen begreep ik hem helemaal. Dus, en ja, ik vind het een heel mooi nummer.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 Gaan we door met Anouk. One word. Ehm, ja, Anouk One Word is ook echt een heel erg... <laughs> Ik heb alleen maar emotioneel nummers. <laughs> Maar ehm, die is heel erg speciaal voor mij. Want drie jaar geleden is mijn voormalige vriend overleden. Mhm. En toen ik dat nummer hoorde, ja... Zegt eigenlijk alles. Meer hoef ik er ook niet echt over te zeggen. Het is gewoon een heel bijzonder nummer voor mij. en One Word. Gaan we door met een, eh, een wat oudere plaat, oudere hip-hop plaat. Warren G en Nate Dogg met Regulate. Ja. <laughs> ja, ik ben echt eh, van, de, eh, van de oude hip-hop. Ja, van de jaren negentig hip-hop. Ja, Warren G was echt, naast Toepak, was dat echt mijn hero. <laughs> en dit nummer, ja, ik, het gewoon net een gek nummer.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 RNG en Nate Dogg met Regulate. Een van de grootste hip-hop hits van de jaren 90. En eh, een andere enorme, enorme hit staat ook in jouw lijstje, Kim. De eh, Eagles met Hotel California. Ja, ja de Eagles. En dan eh, met name de live version. Mhm. Ehm, ik hoorde hem vanaf toen ik kind was, hoorde ik hem al mijn oom draaien. En mijn moeder die heeft die plaat ook echt grijs gedraaid. En eh, ja, het blijft gewoon een klassieker. En als ik dat nummer hoor, dan zie ik mezelf altijd in mijn oude Chevy rijden door de steeds heen. En met eh, mijn haar door de wind en dat nummer aan. Zo lekker <laughs> papperend en dan rijden door Amerika. Ja. <laughs> nee, het is echt een gekke plaats. En het blijft, gewoon, blijft altijd goed doen. En er is bijna niemand die je kent, jong of oud, die dat geen mooie plaats is. Nee, daar heb je denk ik wel gelijk in inderdaad. Er is niemand die daar een hekel aan kan hebben aan deze plaats. Ja. Nee, het is echt... Eh, ja, die stem en die, dat gitaar en alles. Ik, ben, ik word er altijd helemaal blij van. The Eagles in Hotel California. someday Hotel California, een ontzettende klassieker, maar wel een hele mooie plaat. En dan vooral deze eh, live en akoestische versie. Kim Vreestra, goedemorgen. Goedemorgen, ja, zijn... ben je er nog? ik ben er nog hoor, ik ben er nog zeker. Ik ben bezig met, jou, eh, met je lijstje, Crack the Playlist. Ehm, Whitney Houston is de volgende plaat met My Love is Your Love. Ja, dat is uh, wederom weer eh, een hele bijzondere plaats voor mij en uh, met emotionele betekenis. Want die plaats werd gedraaid, ik ben volgende week, 21 juli ben ik een jaar getrouwd. Mhm. En um, toen wij de kerk uitliepen, van mijn man en ik, toen werd dat nummer gedraaid, dus ja. Hmm. En, en heb je dan elke keer als je hem nog hoort op de radio dat je daar weer aan terug moet denken? dat, ja, dat, dat ik hem altijd hard, maar ik ben altijd al een Whitney-fan geweest, want... Ah, toen ik zes of zeven was, heb ik haar altijd nagedaan tijdens playback-shows. <laughs> en die enorme uithaal geprobeerd natuurlijk ook. Ja.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 Your love. Love Is Your Love. Het valt me op, eh, Kim, dat het zijn tot nu toe eh, wat oudere liedjes. Ja, Anouk, nou, die is ook al wel weer van een tijd geleden. Eh, en nu heb je een plaat die, die is echt al vrij recent. Flinke namen, samen met Lange Frans en Wolken. Ja, ehm, ik ben echt een fan ook van Nederlandse hiphop. En um, dit is gewoon echt een plaat waar ik, ja iedereen die voelt zich wel eens zo. En als ik die plaat opzet, dan soms heb je gewoon een dag dat je gewoon denkt van weet je, laat alles maar lekker de boel maar. Ik eh, ben vandaag gewoon niet bereikbaar en niet aanwezig. En ik ga gewoon met mijn hoofd in de wolken. Oftewel, ik blijf de hele dag even lekker thuis of een dag in bed liggen. En de volgende dag eh, kan je het allemaal weer helder zien. Ik vind het echt een hele toffe plaat. En eh, ik ben ook zeer te spreken over Long Frans. Want ik vind dat hij altijd met zijn, vooral met zijn stem stem en zoveel emotie en gevoel kan leggen in zijn tracks. Mhm. En de hele productie is gewoon echt top. Ik weet dat de Flexicon het heeft geproduceerd. Dus ja, eh, ik ben echt fan. Oké, wie heeft het geproduceerd, zei je? De Flexicon. Ah, oké. Wolken van Flinke Namen en Lange Vans. krijg mezelf niet scherp. Vaag vandaag, ben helemaal niet bezig met vandaag, vandaag. Whatever, het kan me niet boeien. Harry Houdini, af met die boeien. Alles gaat aan de kant, even. Niets en niemand is interessant, even. Al die drukte is gewicht, ik loos het, even. Ik voel dat het werkt, ik ben gewichtloos, even. Zweven, even, in mijn eigen atmosfeer. Even niks geven, terwijl ik aan mezelf spendeer. Ik move geen millimeter, maar mijn moed is op zoveel kilometer. Vandaag gingen dingen voor geen ene meter, dus hier is het even beter. Ik kan je eventjes niet volgen, ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken, en ik kom er denk ik niet meer uit. Ik kan je eventjes niet volgen, ik kom er eventjes niet is het niet dapper dat ik vlucht. Maar ik word liever wakker op mijn wolk in de lucht. En als ik daar ben, kom ik nooit meer terug. En ben ik af van al het gekut. Misschien is het niet dapper dat ik vlucht. Maar ik word liever wakker op mijn wolk in de lucht. En als ik daar ben, kom ik nooit meer terug. En ben ik af van al het gekut. En dat maakt me een naïveling. Die daardoor naar de dieven schiet. Ik doe iets goed, zolang ik maar mijn liedjes zing. Publiekslieveling die met foute diepen zien en hangt, want ik heb liefde voor mijn vriendenkring. Die krip, ik kan ze tellen op drie vingers. En ik hoop dat het echt is, want ik zie dingen. En als je niet bent als mij, dan zal het gek klinken. Gap ik had al een naam, maar nu pas een flink. Wie kan er vliegen zonder jetpack? ver geen jetlag. James Bond in het echt, echt. Ik blaas mijn ballon en ik check, check. En ik weet niet waar je hangt met je backpack. Maar hier is het te gek, gek. En als ze vragen wie, hoe, wat, waar, dan zeg je Frans op zijn volle, kijk hem daar. Ik kan je eventjes niet volgen, ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken en ik kom er denk ik niet meer uit. Ik kan je eventjes niet volgen, ik kom er eventjes niet uit. Ik zit nu even in de wolken en ik kom er denk ik niet meer uit. Langzaam stijg ik op, steeds verder de lucht in ik kijk vanaf mijn wolk. Mensen worden puntjes. En alle twijfels die ik heb, die laat ik los. Als ik mogen ogen dicht doe, is het donker. donker. Alle problemen die ik heb, die laat ik los. Want ik zit nu even in de wolken. en Lange Frans. En dan de laatste plaats. Ik dacht al van, nou zou ze het doen of zou ze het niet doen. Maar ze doet het gewoon hoor. En gelijk heb je ook wel. Michael Mendoza, wie is dat nou weer joh? Ja, ja ik weet het ook niet. Die naam die heb ik zomaar gevonden op het internet. Ik denk, nou die is vast wel leuk. Laat ik hem er even in gooien. Gespotified en daar was hij dan ineens. Nee, dat is, dat is je man hè? Ja, dat is mijn man. Ja, en hij, wat, doet hij eigenlijk voor? Want ik, ik ken hem zelf niet zo goed ook. Eh, hij is DJ. Oké, en, en maakt hij platen zelf of is het, uh, zijn ja, het hij maakt deze plaat zelf. En um, hij produceert en... Ehm, maar ehm, gaat wel lekker de laatste tijd. Dus ik ben heel erg trots op hem. Dus vandaar dat ik ook vond dat dit nummer gewoon niet aan mijn lijstje mag ontbreken. Hoewel ik er wel even heb getwijfeld, want eh, ik, was, ik vond het heel leuk dat ik dit mocht doen. En ik kan nog wel honderd nummers meer bedenken. Ja, dat kan me voorstellen. Dat kan me voorstellen, ja. Nee, het is goed dat... er gewoon bij. Ja, vind ik ook. Het is goed dat je erbij zet. Laten we, laten we het over een half jaar gewoon nog een keer doen. Dan doe je weer, eh, weer acht, acht nieuwe liedjes. En dan, eh, spreken we elkaar dan weer. En, dan iets van twintig liedjes of zo. Ja, precies. Doen we dan een hele, doen we een hele, doen we gewoon twee uur lang alleen maar uh, liedjes. Ja. Heel goed, goed idee. Dankjewel Kim voor je muziek. Ja, jullie ook heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke leuk en ik hoop dat jullie eh, mijn keuze ook eh, konden waarderen. Dankjewel Kim. Oké, graag gedaan. Oh, en Be Without You hier in 47 op Radio 1. En zometeen na 6 uur hoor je echt alles over de schippers van BNN. We gaan het helemaal uitleggen wat we gaan doen van de volgende week. En je hoort ook Vera, die is op de Zwarte Cross geweest. En ze had me toch een partij leuk. Fantastisch vond ze, echt